Dit is Martijn van Week met het NOS Journaal. Als het aan D66 en het CDA ligt, wordt Hongarije tijdelijk geweerd uit het akkoord van Schengen. Volgens de Tweede Kamerfracties laat Hongarije te veel Russen zonder controle het land binnen... en kunnen die dan naar EU-landen reizen om te spioneren. D66 en CDA willen dat Nederland zich sterk maakt voor een tijdelijke schorsing van Hongarije uit Schengen. De EU-landen zijn het eens geworden over een gezamenlijk standpunt voor de klimaattop volgende maand... De landen roepen op om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal anderhalve graad. Nederland wilde kernenergie noemen als middel om de klimaatdoelen te halen... maar daarover werden de EU-landen het niet eens. Nog zeker zes mensen beginnen een rechtszaak tegen muziekmagnaat Diddy... die wordt beschuldigd van het verkrachten van vrouwen en het seksueel misbruiken van mannen. Een van de zes is een man die zegt dat hij op zijn zestiende door de voormalige rapper is misbruikt. Er waren al meer dan 100 aanklachten ingediend... Begin deze maand werd bekend dat Diddy wordt aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Een diplomatieke rel tussen Canada en India loopt steeds verder op. De ruzie draait om een Sikh-leider die vorig jaar in Canada werd vermoord... en die volgens India een terrorist was. Volgens de Canadese regering zit India achter die moord... en daarom heeft Canada zes Indiaanse diplomaten het land uitgezet. Als reactie zette India meteen zes Canadese diplomaten de grens over. Kringloopwinkels krijgen steeds minder kleding binnen... door de opkomst van zogeheten fast en ultra-fast fashion. Dat is kleding van lage kwaliteit die niet lang meegaat. Volgens Kringloop Nederland is die kleding zo goedkoop... dat het een serieuze concurrent is voor kleding in kringloopwinkels. Toch blijven kringloopwinkels populair. Er worden steeds meer spullen ingeleverd. Meubels blijven de populairste producten.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 act like you don't know me when you see me on the street. Make it like I turn you off when I know you think I'm sweet. It don't have to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure.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 Volgens de fracties laat Hongarije te veel Russen zonder controle het land binnen... en kunnen die dan naar andere EU-landen reizen om te spioneren. De EU-landen zijn het eens geworden over een gezamenlijk standpunt voor de klimaattop volgende maand. De landen roepen op om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal anderhalve graad. Nog zeker zes mensen beginnen een rechtszaak tegen muziekmagnaat Diddy... die wordt beschuldigd van het verkrachten van vrouwen... en het seksueel misbruiken van mannen. Er waren al meer dan 100 aanklachten ingediend. Het weer, na wat mist en nevel, is er later vandaag een mix van zon en sluierbewolking...